2 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er zijn inmiddels voldoende testen en mondkapjes beschikbaar voor medisch personeel. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorige week waren er maar drie meldingen van zorgverleners over een tekort aan beschermingsmiddelen. Al snel dat het coronavirus in Nederland om zich heen greep... ontstond er ongerustheid over het tekort aan testen en beschermende middelen voor het zorgpersoneel. Martin van Rijn gaat op 9 juli weg als minister voor Medische Zorg, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. PvdA van Rijn werd in maart aangesteld als tijdelijk opvolger van VVD'er Bruins, die oververmoeid opstapte. Van Rijn trad op persoonlijke titel toe. PvdA-leider Asje zei vanochtend al dat nu in de coronacrisis de alarmfase voorbij is, er binnenkort een eind kan komen aan het tijdelijk ministerschap van Van Rijn. Volgens de RVD maakt de VVD binnenkort de naam van de opvolger van Van Rijn bekend. De toerismeorganisatie van de VN verwacht dat de sector dit jaar wereldwijd met 70% krimpt. Dat zou het grootste verlies zijn sinds de VN begon met het bijhouden van de cijfers in de jaren 50. In de ramingen wordt ervan uitgegaan dat landen in augustus hun grenzen weer geleidelijk openen voor toerisme. Bij een ene slachterij in Ermelo zijn vannacht vijf vrachtwagens uitgebrand die daar geparkeerd stonden. De eigenaar heeft tegen Omroep Gelderland gezegd dat hij op bewakingsbeelden heeft gezien hoe mensen het terrein binnendrongen met twee jerrycans met benzine. Daarmee werden de vrachtwagens besprenkeld en vervolgens aangestoken. De eigenaar zegt dat het werk is van Belgische dierenactivisten, maar dat wil de politie niet bevestigen. De Amerikaanse toneelschrijver Larry Kramer is overleden. Hij was een van de eerste AIDS-activisten ter wereld. Hij schreef er veel over, waarbij hij politici verweet dat ze te laat in actie kwamen. Ook zamelde hij geld in voor onderzoek. Larry Kramer leed zelf ook aan AIDS. Een longontsteking werd hem fataal. Kramer was 84 jaar. Het weer op veel plaatsen zon.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 muestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.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 Oh, yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this. So get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. enough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long. We can do better bad blood and mistakes.